Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De helft van de minderjarige asielzoekers die in hun eentje naar Nederland komen... wordt binnen vijf jaar herenigd met familie, meldt het CBS. Dat percentage is veel hoger dan bij andere asielzoekers. Bij hen heeft 27% na vijf jaar familie laten overkomen. Volgens het CBS gaat het vooral om Syrische minderjarigen van wie familie nareist. De hereniging gaat bij deze mensen sneller doordat ze vaak betere documentatie bij zich hebben. Na de winst van Marokko op België op het WK voetbal in Qatar... zijn afgelopen avond in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag rellen geweest. In Amsterdam stichten mensen brand en staken ze vuurwerk af. Eén persoon is aangehouden. In Rotterdam gooiden jongeren glas en vuurwerk naar de politie. Daardoor raakten twee agenten gewond. Twee mensen werden daar gearresteerd. En in Den Haag trokken fans van Marokko autodeuren open. In deze stad is één reilschopper aangehouden. De ME heeft in alle steden een einde kunnen maken aan de rellen. De BBC heeft fel geprotesteerd tegen de arrestatie van een verslaggever in Shanghai. Agenten voerden Ed Lawrence weg toen hij verslag deed van coronaprotesten in China. Daarbij zou hij zijn geschopt en geslagen. Lawrence werd een paar uur later vrijgelaten. De journalist zou zijn gearresteerd om te voorkomen dat hij corona kreeg, maar de BBC gelooft dat niet. aanleiding voor de protesten is een brand in de stad Urumqi. Daarbij zouden onnodig veel slachtoffers zijn gevallen door strenge lockdownregels. En de Welcome Collection in Londen gaat voor onbepaalde tijd sluiten. Het Britse Museum over Internationale Geneeskunde vindt dat de permanente collectie gebaseerd is op achterhaalde ideeën... die discrimineren op basis van ras, geslacht en aandoeningen. In de Welcome Collection is een deel van de collectie opgenomen van de Brits-Amerikaanse farmaceut Henry Welcome. Hij had een verzameling van voorwerpen, boeken en kunststukken rond de geneeskunde wereldwijd. Het weer bevolkt met af en toe wat lichte regen bij ongeveer 7 graden.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 Wow. Simply cause I am on fire. <laughs> I hate to have to cancel my vacation, so you can't deny I'm patient, but I ain't gon' try. You don't come, I ain't gon' die. Hold up, what you mean you can't go wide?